heeft zijn torentje, de Sahara heeft zijn zand. In Rotterdam, daar staat de Euromast. In New York staan de wolkenkrabbers, in onder de Big Ben. En Leiden, dat zit nog steeds in last. Zegt het voort, zegt het voort, er ligt een kijk in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het hoort. Zegt het voor, zegt het voor, daar ligt een keiding aan de spoor. Zegt het voor, totdat iedereen het hoort. Breda dat heeft zijn Spanje schat en Eindhoven zijn licht. En Amsterdam dat heeft toch zijn Jordaan. Zwitserland zijn bergen en China hoge muur. In Brussel blijft dat manneke altijd staan. Zegt het voort, zegt het voort, daar ligt een kijk in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het hoort. Zegt het voort, zegt het voort, daar ligt een kijk in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het hoort. Friesland heeft zijn eigen taal en Limburg zijn vlaag. De Eiffeltoren staat toch in Zandvoort heeft zijn stranden, Liechtenstein zijn geld. En de Noordpool heeft alleen maar ijs. Zegt het voort, zegt het voort, daar ligt een kei in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het hoort. Zegt het voort, zegt het voort, daar ligt een kei in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het hoort. Zegt het voort, zegt het voort, dat ligt een kei in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het woord. Zegt het voort, zegt het voort, dat ligt een kei in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het woord. Zegt het voort, zegt het voort, dat ligt een kei in Amersfoort. Zegt het voort, totdat iedereen het woord.